papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí, papi, papi, papi, chul, papi, ven a mí, ven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 Naar verwachting wordt het kantoor over ongeveer twee jaar in gebruik genomen. In een vijfde deel van het gebouw komen watervrije urinoirs te staan. En vervolgens wordt de urine langs een brandstofcel geleid. In die cel groeien bacteriën op een elektrode... die de organische stoffen in de urine afbreken en omzetten in elektriciteit. De dood van de broertjes Ruben en Julian valt jeugdzorg niet te verwijten. De zorg is niet perfect gegaan, er zijn veel verbeterpunten... maar al met al was de zorg voldoende, concludeert de inspectie jeugdzorg... na een uitgebreid onderzoek. Wel ziet de inspectie dat er bij problematische scheidingen... zoals die waarin de ouders van de broertjes waren verwikkeld... weinig effectieve methoden zijn om kinderen te helpen. De negenjarige Ruben en zijn broertje Julian werden van uit Zeven uit Zeist waren bijna twee weken vermist... tot hun lichamen op 19 mei van dit jaar werden gevonden in een sloot. Alles wijst erop dat de broertjes door hun vader zijn gedood. De man heeft zelfmoord gepleegd. Meer dan twintig jaar na de val van de Duitse muur rijden er nog altijd zo'n 32.000 Oost-Duitse trabantjes rond. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse dienst voor het wegverkeer. De trabant staat symbool voor de DDR-tijd. Ze zijn geliefd bij verzamelaars, maar worden wel steeds zeldzamer. Twintig jaar geleden reden er ongeveer 100.000 trabies rond op de Duitse wegen. In 1991 kwam de laatste trabant uit de fabriek. Politiemensen hebben vannacht een man van 36 uit Breugel gearresteerd... omdat hij gebruikte kleding uit goede doelencontainers had gestolen. Hij werd aangehouden in Geldrop en in zijn auto lagen zakken met kleren. Bij een winkelcentrum in de buurt bleek een kledingcontainer te zijn opengebroken. De diefstal is lucratief, want textiel levert per kilo momenteel zo'n 70 cent op. Dan het weer droog, volop zon, stevige oostenwind. Ook morgenmiddag is het 14 tot 17 graden. Komende nacht minder wind, minimaal 3 tot 8 graden. Donderdag en vrijdag toenemende bewolking, kans op regen, maar wel zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat bij Berkel en Roderijs 4 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort voor het knooppunt Vaanplein 4. En eh, verder in de richting van Gorkum bij Sliedrecht Oost 3 kilometer. A20 hoek van Holland-Gouda voor het knooppunt Hebrechtseplein 5 eh, kilometer. En de A20 een klein stukje verderop bij Moordrecht 3. A27 richting Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer ook. Tot zover de verkeersinformatie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 We.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 的山。 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Thank you.